uur. eerst samen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft kunstschatten teruggevonden... die ooit op het terrein stonden van het kantoor van Adolf Hitler in Berlijn. Drie Nederlandse roofkunstjagers kwamen de werken op het spoor, meldt de Telegraaf. Het gaat onder meer om twee bronzen paarden... die in de achtertuin van de Rijkskanselarij stonden. Na de oorlog werden ze opgeslagen in een militaire loods... maar later bleken ze spoorloos. De Nederlanders ontdekten door een undercoveractie de paarden en nog veel meer natiekunst. Daarop deed de Duitse politie invallen in het hele land. Er zijn acht mensen opgepakt. Amnesty International zegt dat Qatar nog steeds weinig heeft gedaan om de situatie voor gastarbeiders te verbeteren. Het land beloofde vorig jaar om de uitbuiting van migranten tegen te gaan. Maar volgens Amnesty krijgen veel gastarbeiders nog altijd niet betaald en doen ze hun werk onder gevaarlijke omstandigheden. In Qatar zijn er schatting anderhalf miljoen gastarbeiders aan het werk. De meeste werken aan de bouw van stadions voor het WK, dat in 2022 in het land wordt gehouden. In Limburg zijn twee mannen opgepakt in het onderzoek naar criminele motorclubs. Het gebeurde bij de doorzoeking van een pand in de plaats Oorsbeek... dat naar verluid van motorclub Bandidos is. In hetzelfde onderzoek is rond Sittard een grote verkeerscontrole gehouden. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen motorclubs in Limburg flink opgelopen. En twee uur geleden is de snelweg 119 van Breda naar Antwerpen weer vrijgegeven. De weg was sinds gisterochtend dicht na een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens. Daarbij kwam een chauffeur om het leven. Na de botsing vlogen de wagens in brand. Door de hitte van het vuur raakte 100 meter asfalt zwaar beschadigd. Het duurde lang voordat de weg weer was hersteld. Het weer nog vandaag in het westen volop zon en daar blijft het ook droog. Verder in, maart stapelwolken.